Juri met het NOS-journaal. Het dodental van de zware is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan 1000 gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Gisteravond was er ook een zware naschok bij Van, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. Op de EU-top in Brussel is het gisteren tot een aanvaring gekomen tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron. De Franse president vindt dat de Britten, die niet tot de eurozone behoren, zich te veel bemoeien met het overleg over de euro. Hij vindt ook dat de extra top komende woensdag alleen moet gaan tussen de 17 eurolanden. Maar Cameron staat erop dat alle Europese leiders meedoen. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden aldoor bekritiseert en zegt wat ze moeten doen. Gisteravond kwamen de leiders van de eurolanden bijeen nadat de andere leiders naar huis waren gegaan. Ons kanselier Merkel en president Sarkozy zeiden na afloop dat er pas op de top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De cabaretprijs Polifinario is dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel gegaan. Beter bekend onder zijn artiestennaam Lebis. Hij krijgt de prijs van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Lebis vormde jarenlang een duo met Dolf Jansen, maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Het weer helder en zo'n 3 graden in het binnenland mogelijk voorstaande grond.